Het is een dag vol topoverleg in Brussel. Ook de leiders van de G7-landen praten nog met elkaar, de zeven grootste economieën. En er is een top van EU-leiders waar de Amerikaanse president Biden ook bij aanschuift. Duitsland komt in actie vanwege de hoge brandstofprijzen. De belasting op benzine en diesel wordt verlaagd. En Duitsers kunnen de komende drie maanden voor 9 euro onbeperkt met het OV reizen... in de hoop dat ze hun auto laten staan. In Nederland zijn ook maatregelen aangekondigd. Hier gaan de prijzen aan de pomp naar beneden. Ook krijgen mensen een vergoeding als ze moeite hebben hun energierekening te betalen. Er zijn geen stemmen geronseld in Bergen op Zoom. Het Openbaar Ministerie deed daar onderzoek naar, want bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week werd opvallend veel met volmachten gestemd. Dus dat je iemand anders opdracht geeft om voor jou te stemmen. De burgemeester deed aangifte, maar volgens het OM zijn er geen gekke dingen gebeurd. En in Groningen hebben tientallen automobilisten onterecht hun rijbewijs moeten inleveren. De politie controleerde op plekken waar dat niet mocht. Bijvoorbeeld net achter een verkeersbord, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Dat heeft te maken met het feit dat je als bestuurder de tijd moet hebben... om je aan die nieuwe snelheid aan te passen. En omdat je discussie achteraf wil voorkomen van... ja, reed ik nou echt te hard of was ik dus aan het uitrollen naar die nieuwe snelheid? Ja, maar daar stonden ze dus toch. De politie heeft inmiddels sorry gezegd door de fout. De bestuurders die hun rijbewijs daardoor zijn kwijtgeraakt dienen een schadeclaim in. Het weer volop zon op veel plekken. Een graad of 19 vanmiddag. Alleen langs de kust blijft het wat koeler. Morgen begint de dag koud en op sommige plekken ook grijs. Later opnieuw overal zon en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Holendrecht... En je hebt ook 5 minuten vertraging bij industrieterrein Boekelermeer op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar.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 Whether your Solarway Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have for duty, calling on me. You and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house now, remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar wave song or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. To feed on the people they are supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right. Cause I don't want your daddy <laughs> leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar waste sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find Courage, overcome inaction Is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction CFM, know the the and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life for you. quite a kind of love. I thought that it would never end. Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend. We talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again.